Als dat niet fundamenteel verandert in combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen, ja, dan koersen wij af op een lockdown eh, die echt de hele winter gaat, duren. En ik de hele winter? Ja, want waarom zou dat stoppen op 31 december? Dat stopt niet op 3 december, dat stopt niet op 31 december. Hij hoopt dat mensen zich weer beter gaan houden aan de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden. Afgelopen week kreeg krijgen anderhalf keer zoveel mensen een positieve testuitslag dan vorige week. Balen voor Max Verstappen. Hij is voor straf bij de Grand Prix van Qatar vijf plaatsen naar achteren gezet. Hij start zo daarom niet vanaf de tweede, maar vanaf de zevende plek. Verstappen negeerde gisteren in de kwalificaties gele waarschuwingsvlaggen. Dan moet je afremmen, maar Max hield het gaspedaal helemaal ingedrukt. In het zuiden van Frankrijk heeft een jager een bruine beer doodgeschoten. De man was op zwijnenjacht toen hij ineens oog in oog stond met een mama-beer en haar welpjes. Ze nam onder meer een hap uit de kuit van de jager. De man heeft daarna twee keer op de beer geschoten. De jager bloedde flink, maar kon met een portofoon andere mensen in het gebied waarschuwen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. En een oude boogbrug bij Vianen wordt nu echt weggehaald. Twee weken geleden mislukte het, omdat een van de trekkabels beschadigd raakte. Maar vandaag moet het wel lukken, zegt Rijkswaterstaat. Als ik even doordraai, dan zien we hier over de lek aankomen. Het eh, ponton wat zojuist vertrokken is uit de vooravond de Beatrixluis. En eh, in de loop van de avond de brug eh, op gaat pikken. Dat wil zeggen, op het moment dat we voldoende water hebben... kan de brug opgetild worden op het ponton en afgevoerd worden. en als je er nog niet van genoeg, genoeg van hebt gekregen... het hele spektakel is via een livestream te volgen. Uiteindelijk wordt de IJzeren Dame in stukjes gehakt voor recycling. Die brug is al jaren niet meer in gebruik hoor... omdat er twee nieuwe bruggen over de lek werden aangelegd. Het weer, aardig wat zon, maar er kan ook een bui vallen. Het is nu nog een graad of 10, maar de komende uren koelt het af. We krijgen een koude nacht, mogelijk vriest het hier en daar wat.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 That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever, baby. 어둠이 내게 편했었지 길어진 그림자 속에서 And the fact that we can't be together Because, because we come from different sides You, you are 꺼진 별내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 나로 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby once was love.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 after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends told me that she turned trick when y'all broke up in 96. She come do when you can't say no. And I am gonna stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I am gonna stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past Obviously, cause that dish did not last I know how a woman will try to game you So don't get caught up because baby you lose What is it that she wants?